Het deel van de website van DSB Bank waarop mensen kunnen internetbankieren is niet bereikbaar. Een woordvoerder van de bank zegt dat dit komt door een aanval van hackers. Het zou gaan om een zogeheten DDoS-aanval, waarbij de site vanuit meerdere computers tegelijk wordt bestookt. Volgens DSB-woordvoerder Wilting komt de aanval van 19 IP-adressen. Volgens DSB-bank ligt de site niet plat omdat klanten massaal proberen geld van hun rekening te halen. DSB kwam de laatste tijd negatief in het nieuws, onder meer vanwege dure koopsompolissen. Vanochtend werd een oproep gedaan om geld bij DSB weg te halen. Apothekers krijgen voorlopig geen hogere vergoeding per verstrekt medicijn. De Nederlandse Zorgautoriteit, NZA, ziet geen reden voor een verhoging van de tarieven voor dit jaar. Die verhoging zou nodig zijn omdat uit cijfers van een onderzoeksbureau blijkt dat veel apothekers beneden het norminkomen van 108.000 euro per jaar zitten. De NZA interpreteert de onderzoekscijfers anders en zegt dat veel apothekers dit jaar juist ruim boven het norminkomen zitten. In Roemenië is de centrumlinkse regeringscoalitie uiteengevallen. Alle ministers van de sociaal-democratische PSD zijn opgestapt... uit protest tegen het ontslaan van de minister van Binnenlandse Zaken. Door het uiteenvallen van de regering dreigt Roemenië een miljardenlening van het IMF mis te lopen. Roemenië zit in een zware economische crisis en de miljarden van het IMF zijn nodig om bijvoorbeeld salarissen van ambtenaren te kunnen betalen. De verkiezingen in Roemenië staan gepland voor eind november. Waarschijnlijk blijft er tot die tijd een minderheidsregering aan. Met de opening vandaag van een nieuw geboortecentrum hoopt Rotterdam de hoge babysterfte terug te dringen. In Rotterdam overlijden per jaar 100 van de 9000 baby's. Het geboortecentrum Sophia is gebouwd op het dak van het Erasmus MC en richt zich vooral op vrouwen uit achterstandswijken en migranten. Die hebben vaker complicaties en maken minder gebruik van kraamzorg. In het centrum worden de vrouwen in een huiselijke omgeving begeleid door hun eigen verloskundigen. Maandag kunnen de eerste vrouwen er terecht. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden nog een enkele bui.